Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft foto's van tientallen railschoppers online gezet. Het gaat om mannen en vrouwen die eerder dit jaar in Eindhoven meededen aan de avondklokrellen. Er werd met stenen en hekken gegooid, dingen werden gesloopt, een auto in de fik gestoken en er waren plunderingen. Deze ME'er wist niet wat hij meemaakte. De stenen die ons echt eh, urenlang om de oren zijn gevlogen. Uh, mensen die gewoon niet achteruit deinzen waar we normaal een charge in zetten. En we dus tot geweldswending overgaan. Eh, mensen deinzen niet achteruit. Er waren zelfs lui die kwamen naar ons toe om ons aan te vallen terwijl wij met een charge bezig waren. Daders die nu online zijn gezet hadden tot gisteren om zich te melden, maar hebben dat dus niet gedaan. In een stadje in het zuiden van Zweden zijn acht mensen gewond geraakt bij een mogelijke terreuraanval. Een man schoot om zich heen en raakte dus meerdere omstanders. De dader is opgepakt. Volgens Zweedse media zou het gaan om een man van in de twintig. Sommige slachtoffers zouden er slecht aan toe zijn. En moslims kunnen dit jaar weer een bedevaartstocht naar Mekka maken als ze maar gevaccineerd zijn. Vorig jaar gooide de Saoedische regering de grenzen helemaal dicht voor pelgrims uit het buitenland. Maar duizend mensen konden toen de hadj maken. Een jaar eerder waren dat er 2,5 miljoen. En er reden vandaag voor het eerst in tijden weer auto's rond met een blauwe letter L op het dak. Zo'n drie maanden lang mochten er geen rijlessen gegeven worden. En dan is het natuurlijk wel even wennen als je voor het eerst weer achter het stuur kruipt. Toch was Annelie blij dat ze eindelijk weer mocht. Ik kon het nog wel, ja, redelijk. <laughs> Het viel mee, ja, zeker. Wat vond je lastig nu? Nou, ik moest er net even eh, file parkeren en eh, gewoon als andere mensen onverwachte dingen doen, hoe ga je daar dan op reageren? Dat, ja, dat moet echt even weer getraind worden, zeg maar. Ja, het is voor haar wel te hopen dat het snel weer terugkomt. Over drie weken moet ze al afrijden. Het weer nog. Vanavond steeds meer bewolking en vooral in het zuiden en midden van het land ook wat regen bij een graad of 4. Morgen eerst grijs, later af en toe wat zon en het wordt dan 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Osdorp en Knopend Amstel 6 kilometer met een kwartier vertraging.